7 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het ziekenhuis in Zuid-Korea heeft zijn deuren zo goed als gesloten... nadat het is aangewezen als het epicentrum van het MERS-virus. Het ziekenhuis in het centrum van Seoul was de linker aan 70 ziektegevallen. Een van de medewerkers bleek dagenlang door te hebben gewerkt... terwijl hij symptomen van de ziekte vertonen. In totaal zijn nu 145 mensen met de ziekte besmet geraakt. In 40% van de gevallen is de ziekte dodelijk. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft Zuid-Afrika opgeroepen om de Soedanese president Bashir op te pakken. Bashir is in het land voor een vergadering van de Afrikaanse Unie. Het strafhof wil Bashir berechten voor het beramen van genocide in de Soedanese regio Darfur. De Britse Veiligheidsdienst heeft een aantal geheim agenten in veiligheid gebracht. Volgens de Britse krant The Sunday Times heeft Rusland versleutelde documenten gekraakt... die afkomstig zijn van klokkenluider Edward Snowden. Rusland en ook China zouden nu over inlichtingen beschikken... die een overplaatsing van de geheim agenten noodzakelijk maakt. De Georgische hoofdstad Tbilisi is getroffen door hevige regenval. Delen van het centrum staan blank en de dierentuin van de stad is ondergelopen. Verschillende dieren wisten daardoor te ontsnappen. De burgemeester van de stad verzoekt mensen om niet in paniek te raken vanwege de loslopende dieren en raadt ze aan om voorlopig thuis te blijven. Op tv-beelden is te zien dat er een neushoorn op het plein vlak bij de dierentuin loopt. En de Nederlandse hockeymannen hebben de halve finale van de World League in Argentinië met 2-1 verloren van Duitsland. Daardoor is Nederland nog niet helemaal zeker van een ticket naar de Olympische Spelen van 2016. Als het oranje team vandaag wint in de troostfinale tegen Canada, gaan de hockeymannen wel definitief naar Rio de Janeiro.